En dus is er snel een nieuwe wet gemaakt die nu wordt besproken. Verslaggever Arjen Noorlander. De verwachting is dat er een heel kritisch debat zal zijn vandaag... over hoe kan het nou toch dat het juridisch niet goed in elkaar zat. Wat betekent dat ook voor eh, het coronabeleid en de betrouwbaarheid van het kabinet daarin? Dat zal ongetwijfeld scherp zijn. Maar de verwachting is dat diezelfde meerderheid van de Tweede Kamer... die een aantal weken geleden voor de avondklok waren... nu uit uiteindelijk er ook akkoord mee zal gaan. En als dat zo is, moet de Eerste Kamer er ook nog over stemmen. Dat zou mogelijk vrijdag al kunnen. Een man van 52 heeft bekend dat hij een meisje van 5 seksueel heeft misbruikt. Het gebeurde afgelopen zomer in een steegje in Roden, in Drenthe. De politie start een grote zoekactie naar de dader. Zo lieten ze beelden van hem zien in opsporing verzocht. En door tips van kijkers werd hij begin deze maand opgepakt. Twee Britten die met een jetski een lading kook wilden smokkelen... hadden hun reis beter moeten voorbereiden. Volgens Britse media had het duo voor dik 2 ton aan poeder opgepikt in ons land. Maar op de terugweg naar Engeland kwamen ze zonder brandstof te zitten. De kustwacht moest ze onderkoeld opvissen uit het kanaal en waarschuwde de politie. En over onderkoeld gesproken. In de Amerikaanse staat Texas is het al dagen extreem koud. Niet alleen mensen lijden daaronder, ook sommige dieren kunnen er niet meer tegen. In Dallas is een congrescentrum nu ingericht als opvangplaats voor ijskoude zeeschildpadden. En er liggen er al een paar duizend, zegt de opzichter. Day 3 of Sea Turtle Rescue Operations continue. We are probably somewhere in the neighborhoods of upwards of 2500 turtles. We've expanded down both wings. And we expect volunteers to start showing up here any minute. En wanneer ze terug kunnen is onduidelijk. Er wordt in Texas nog een nieuw koufront verwacht. Het weer, de bewolking neemt toe en het gaat een tijdje regenen. Het is vanmiddag 5 graden op de Wadden tot plaatselijk 13 in Limburg. Morgen zijn er wolken, maar soms ook wat zon. En het wordt ongeveer 10 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A9 Alkmaar-Amstelveen tussen Beverwijk Oost en Knoop het staat 4 kilometer file door een ongeluk.